Jan van der Putten met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft honderden miljoenen dollars uit Zuid-Korea... die bedoeld waren voor de economie, gebruikt om wapens mee te ontwikkelen. En het geld werd besteed aan luxe artikelen voor leider Kim Jong-un. Dat staat in een officiële verklaring van de Zuid-Koreaanse regering. Het geld was bestemd voor het gezamenlijke industriepark Kaesong. Het was onder meer bedoeld om de lonen van het Noord-Koreaanse personeel te betalen. Vorige week werd het industriepark door Zuid-Korea gesloten. Dat was een reactie op de lancering van een lange afstandsraket door het noorden. Een aardbeving in Nieuw-Zeeland heeft weinig schade aangericht, maar wel onrust veroorzaakt. De schok met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter deed zich voor in zee bij Christchurch. Een aantal mensen kwam door de schok ten val en raakte gewond. Aan de kust stortten een aantal grote rotsen in zee. Over een week is in Christchurch de herdenking van de zware aardschok van vijf jaar geleden. Toen vielen er 185 doden. Het televisiedebat in South Carolina tussen de zes republikeinse presidentskandidaten was gisteravond ongewoon hard van toon. Met name kandidaten Trump, Cruz en Bush maakten elkaar uit voor leugenaar. Cruz verweet Trump dat hij geen echte conservatief is. Cruz staat tweede in de peilingen achter Trump. De eerstvolgende voorverkiezing in South Carolina is volgende week zaterdag. Bij Arnhem heeft de politie gisteravond een bus vol voetbalsupporters naar het bureau gebracht. Rond middernacht meldde een tankstation aan de A50 dat een grote groep supporters van FC Twente overlast veroorzaakte. De politie vond de chaos zo groot dat besloten werd de bus onder begeleiding naar het politiebureau te laten rijden. Twee supporters zijn aangehouden, ze hadden allebei een snack gestolen en één een bosje bloemen.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 Of misschien wel zo'n eh, zo'n kaartje, zo'n geheimzinnig kaartje in de bus. niet heeft gekregen, luisteraars... dan krijgt u van mij een eh, muzikaal Valentijntje op de zondagmorgen. We gaan eh, heel snel beginnen met een uitvoering van My Funny Valentine door James Ingram.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 Een hele fijne zondag vast eh, toegewenst. En ook al heeft u niet zo'n geheimzinnig hartje in de bus gekregen... of een kaartje of die rozen voor de deur waar u zo op gehoopt had. Ik ga u toch eh, helpen zoeken naar de liefde. Waar is de liefde? Daar beginnen we dan mee. met O'Donnell Levy. there is love. Is de Lize. Onder het bed gekeken, onder de bank gekeken, onder de tafel gekeken. Nou, kijk nou eens gewoon in bed. Of misschien ligt hij gewoon, eh, of ligt zij gewoon uit te slapen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, moet je de, elkaar ook gunnen hè, op zo'n Valentijnsdag. Dat je gewoon eh, even lekker langer je oogjes dicht kan houden op de zondagmorgen, toch? Dat is toch lekker? Ja, of, houdt u niet van uitslapen? Nou, legt u nog lekker te slapen, dan eh, bent u misschien wel aan het dromen. herinneringen, die zijn daarvan gemaakt. memories you gave to me. You can't beat the memories you gave to me. Take one fresh and tender kiss. Sweet, sweet memories you gave to me. Add one stolen night of bliss. You can't beat the memories you gave to me. One girl, one boy, some grief, some joy Memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. Don't forget a small moonbeam. Sweet, sweet memories you gave to me. Hold it lightly with a dream. It can be memories you gave to me. Your lips and mine to sit Memories are made of this. Sweet, sweet memories you gave to me. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell, three little kids for the flavor. These are the dreams you will savor With His blessings from above Sweet, sweet, the memories you gave to me Serve it generously with love You can't beat the memories you gave to me One man, one wife, one love life. Sweet memories are made of this. memories you gave to me. Then at the wedding bells, one house where lovers dwell. Three little kids for the flavor. Stir carefully through the day how the flavor stays. These are the dreams you will savor with His blessings from above. Sweet, sweet. Schön war die Zeit. Serve it generously with love. Schön war die Zeit. One man. One wife, one love, through life, sweet memories are made of this. Ja, ik zei het al, schön war die Zeit. Heimwee, ik meen dat het Freddy Quinn was of Freddy Bragg, dat wil ik vanaf wezen. Die zongen het eh, nummer in het Duits. Memories are made of this. Maar dit was... Uh, het donkerbruine stemgeluid zou ik bijna willen zeggen van Al Grant... met Memories are made of this. Ik ben gewoon in een romantische stemming... komt gewoon natuurlijk ook door Valentijnsdag. Een jazzromance. Dat krijgt u alleen maar bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Jazz, al 25 jaar mensen. Verzorgen wij voor u op de zondagmorgen tussen de klok van 10 en 12 uur heerlijke jazzmuziek. Niet alleen maar die free jazz... When you are not here, of schop ik nou tegen benen aan, ik hoop het niet. Thinking of you, this my You, the You were the one I lost. Now all alone, I will miss your touch. The sweetest. Thinking of you when you are not here, dear. Thinking of you, this. 2016. Nou, sommige mensen die gaan erg ver hoor. Als het gaat om de liefde. Earl Gluck, die heeft het over leven van binnen in jouw liefde. Living inside your love. zeker als het om muziek gaat. Op Valentijnsdag 2016 het woord, want hij heeft ook nog een hele mooie samba voor u. De 4-minute samba. Nou, ik weet niet of hij ook precies vier minuten duurt. Maar de muziek is een genot om naar te luisteren, dus ik wil u dat zeker niet onthouden. Nou, maar dit is hem trouwens nog niet hoor. die, die samba komt er zo aan. de Ebu Suite. Dat is uit 1998 en eh, het is een eh, stuk geschreven voor big band en eh, string ensemble. En het is een Zweedse groep, de, de Michael Ribberg Big Band. Mancini-achtig dit. De Pink Panther, maar ja, het lijkt er niet precies op, maar het sfeertje wel. Svedberg. En hij komt uit Zweden, die meneer. En uh, dit heette de Ebu Suite. Als ik het goed uitschreef. Spreek, je, schrijft het Eduard Bernard Utrecht. Ebu. De Ebu Suite. Nou, nooit van gehoord, maar eh, nu wel. We zijn lekker wakker op eh, Valentijnsdag. Zouden ze nou op Broadway, luisteraars, ook Valentijn vieren? daar gaan we straks beluisteren. Eerst die samba die ik u beloofd had.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 dat ze op Broadway ook Valentijn vieren nu, op dit moment hoor. Dat zou best kunnen, ja, dat is wel een enorm tijdverschil natuurlijk weet niet eens hoe laat het is op Broadway op dit moment. Nou, misschien wel Valentijnstijd, even goed hoor. We zullen het eens vragen aan George Benson. En u zult vragen, wat is nou jazzmuziek? Is George Benson een vertolking nou ook jazzmuziek? Jazeker. Elke eh, vocalist, eh, instrumentalist, zangeres, zanger... die improviseert eh, op, op een bepaald thema, bepaalde akkoorden. Die maakt jazzmuziek, zo ook George Benson bij uitstek. ik het wel. Hij krijgt de zaal ook mee. Ik denk niet dat het een klein zaaltje is. won't eat. Kant George Benson. Ja, dat is van dat het daar kan je gewoon niet stil bij blijven zitten. Althans, dat heb ik dan. Ik hoop dat u het ook heeft, luisteraars. Want dan bent u lekker wakker op de zondagmorgen, Valentijnsdag, hè? Ja, eh, voor de mensen die net wakker zijn en dachten, wat was het ook weer vandaag? Nou, het was Valentijnsdag, 14 februari 2016. Nou, eh, we gaan eventjes eh, genieten van Big Mama Cash. Nee, niet de papa's en de mama's. Daar zong ze natuurlijk wel in. Maar de eh, eh, drummer Buddy Rich... Eh, een van de werelds beste drummers, voor mij althans... Ehm, met zijn big band... die vertolkt het, het, mooie, het mooie liedje. <laughs> Nou, het swingende nummer Mama Cash Live. Buddy Rich. enorme big band de leiding van drummer Buddy Rich. Inmiddels overleden, maar uh, ja, een virtuoos op het slagwerk. En ook als bandleider. En hij was heel streng voor zijn muzikanten, dat weet ik wel. Want ik heb wel eens eh, eh, tijdens een optreden me fel uitzien vallen naar, naar medemuzikanten in de band. Omdat ze bepaalde dingen, volgens hem dan in ieder geval, niet goed deden. Ja, Buddy Rich. Don't get around much anymore, luisteraars. Met de Anita Cursingers. jawel. Heel veel jazz ensembles spelen dit nummer. Hebben dit nummer op hun repertoire. Nou, waarom maar niet? Dat kun niet dan, hè, zou je zeggen. Mr. Saturday Dance naam niet noemen... maar die kwam maar liefst op zes plaatsen tegelijk hier de afgelopen nacht... om ergens stiekem een Valentijnsattentie te brengen. Ja, ja. Bloemetjes of eh, zo'n doosje merci-chocolaatjes... of eh, nou ja, allerlei andere eh, attenties. Ik zei, waarom doe je nou? Zes dames die jij zo geheimzinnige aandacht geeft op Valentijnsdag. En weet weet wat hij toen tegen me zei? Hij zei van... I'll fall in love too easily. Ik word... Er I fall in love too easily. Word te er snel verliefd, zei hij, ja. I fall in love too fast. Te snel ook, veel te snel. I fall in love too terribly hard For love to ever last My that should be world's schooled. Cause I've been fooled in the past, but still I fall in love so easily. I fall in love too fast. I've been fooled in the past But still I fall in love too easily ensemble van uh, Chad Baker. Ik kijk op mijn klokje, luisteraars. We gaan naar het nieuws van, eh, van 11 uur. En eh, dat doen we met een afsluitertje van Mr. Lonnie Smith. Sweet Honey Wine. eerste uur van CFM Jazz. Ik ben straks nog een vol uur bij u terug. Mijn naam is Jacques en eh, ja, op deze Valentijnsdag...